De grote zegen van lokale partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen levert die partijen ook veel wethoudersposten op. Tot nu toe 332. Dat blijkt volgens het bad Binnenlands Bestuur uit de nieuwe samenstellingen van de colleges van burgemeester en wethouders. In 90% van alle gemeenten zijn de collegeonderhandelingen afgerond. De PvdA had 375 wethouders en verliest bijna de helft. De VVD heeft van de landelijke partijen nu de meeste wethouders in het land, op de voet gevolgd door het CDA. In de grote steden is Koninginnedag volgens de politie feestelijk verlopen. Er waren nergens grote problemen. In Amsterdam werden bijna 100 mensen opgepakt voor kleine vergrijpen... zoals vechtpartijtjes en diefstal. Volgens de politie was het wel lastig om alle feestgangers de stad te laten verlaten... doordat treinen uitvielen of vertraging hadden. Smiddags had de NS het treinverkeer stilgelegd... omdat reizigers aan de noodrem trokken en over het sporen liepen. In Eindhoven stelde de burgemeester een noodverordening in... nadat hij signalen had gekregen dat Feyenoord-hooligans naar de stad onderweg waren om redden te schoppen. De politie heeft 27 Feyenoord-fans de stad uitgezet en overgedragen aan de politie in Rotterdam. De Amerikaanse autoriteiten hebben olieconcern BP opgeroepen meer te doen om de schade van de olieramp te beperken. British Petroleum zou te weinig doen om het olielek in de Golf van Mexico te dichten. De olie bedreigt niet alleen Louisiana, maar ook Florida, Alabama en Mississippi. Langs de ook zijn schermen geplaatst om de olie in te dammen, maar dat zou niet goed werken. In Alabama is de noodtoestand uitgeroepen. Dat gebeurde eerder al in Louisiana en Florida. Daardoor wordt het makkelijker om hulp te krijgen van de federale overheid. Het weer droog en 6 graden. Later